Ze hadden begin vorig jaar al helemaal open moeten gaan, maar dat lukte niet door problemen met de veiligheidssystemen... Dat leidde tot veel vertraging voor het verkeer. De afgelopen maanden waren de tunnels helemaal dicht om een nieuw veiligheidssysteem in te bouwen. De vertraging van bijna twee jaar heeft minimaal 30 miljoen euro gekost. Het is nog niet duidelijk of de installateur van de systemen daarvoor moet opdraaien of Rijkswaterstaat. De investeringsmaatschappij Dubai World gaat delen van de groep herstructureren. Daaronder is ook de vastgoedtak, bekend van de Palmeilanden. Dubai World zit in een diepe crisis. Vorige week maakte het bekend dat het zijn miljardenschuld voorlopig niet kan aflossen. De beurs in New York vierde gisteravond op toen het nieuws over de herstructurering van Dubai World bekend werd. Bij het internationaal gerechtshof in Den Haag begint vandaag een serie hoorzittingen over Kosovo. Dat hoorde bij Servië tot het vorig jaar de onafhankelijkheid uitriep. De wereld is verdeeld over de vraag of dat rechtmatig was. De VN heeft het gerechtshof om advies gevraagd. Het praktijkexamen voor brommers en snorfietsers wordt niet op 1 januari ingevoerd zoals de bedoeling was, maar op zijn vroegst op 1 maart. Het ministerie van Verkeer krijgt het wetsvoorstel niet op tijd af. De brancheorganisatie BOVAG is er niet blij mee. Rijschoolhouders hebben al instructeurs opgeleid en brommers aangeschaft. De Argentijnse voetballer Lionel Messi krijgt dit jaar de gouden bal. Hij is door het Franse tijdschrift Frans Voetbal uitgeroepen tot voetballer van het jaar. Messi won dit jaar met Barcelona de Spaanse landstitel, de Spaanse beker en de Champions League. Cristiano Ronaldo en Xavi Hernandez, die ook in Spanje spelen, eindigden op de ranglijst op de plaatsen 2 en 3. Het weer, eerst nog kans op mist.